Het is op het geld in mijn handen smelt. Jammer de huisvrouw die telt en telt. Maandag voelt zij zich een hele piek. Klaagt ze niet, vraagt ze niet. Dinsdag ontdekt ze, ik kom niet uit. Donderdag ziet ze haar laatste deur. Vrijdag dan weet dan dukt de echt op mijn staat, Maar staat er wat mee, dan is alles voorbij. Dan zijn er weer zijkens, dus moeder lacht blij. Dan kan ze weer halen en alles betalen. Dus even voorbij met de uitzienerij. Vader heeft woensdag geen cent op zak, vindt in zijn pak nog wat gek pak. Vraagt hij dan vrouw, breng wat vloedjes mee, zegt ze nee. Geen idee, jij zit te roken en ik geen geld. Ga liever niet naar het voetbalveld, zo betrek langzaam de huwelijksvlucht. Vader neemt zijn er terug, maar zaterdagmiddag is alles voorbij. Dan zijn er weer zijn dus moeder mag zijn. Dan kan ze weer aan. mother and Olive Godfather did even more better. That's it, her het dat dan is alles voorbij. Dan zijn er de ventjes, de moederland Dan kan je weer halen en alles betalen. is even voorbij, met de uitzicht.